In totaal zeggen meer dan 50 mensen in zijn regering dat ze hem niet meer vertrouwen. Onze correspondent houdt de boel voor je in de gaten. Spannende dag en we, moeten nog, ja, we zitten nog met veel open vragen. En dat gaan we ergens de komende uren horen. We weten ook nog niet wanneer eh, Boris Johnson naar buiten gaat komen... voor zijn ambtswoning een toespraak gaat houden. Maar dat zal dus ergens de komende uren gebeuren. En hopelijk zullen we dan ook meer details leren. Het lijkt erop dat Johnson tot de herfst wil blijven als premier. Daarna is een opvolger aan de beurt. Het is nog wel de vraag of zijn partij dat een goed plan vindt. In Genua is de rechtszaak rond de Morandi-brug begonnen. Die stortte een paar jaar geleden in. 43 mensen kwamen om. Na onderzoek bleek dat het instorten Onder meer kwam door ontwerpfouten en slecht onderhoud. Vandaag staan 59 mensen voor de rechter. Het is echt een megazaak, vertelt onze Italië-correspondent. Dat onderzoek alleen al van het OM heeft vier jaar geduurd... om een beetje in kaart te brengen wat daar nu allemaal zich heeft afgespeeld. Eh, ze hebben zelfs een speciaal software-systeem laten ontwikkelen... om alle documenten, die eindeloos veel documenten die ze hadden verzameld... Eh, om daar het overzicht in te bewaren. Een uitspraak komt er voorlopig niet. Dat kan nog wel anderhalf jaar gaan duren. En een bijzonder moment voor veel moslims. In Mekka is de Hajj begonnen. Voor het eerst sinds corona zijn moslims uit het buitenland weer welkom bij die belangrijke pelgrimstocht. Dit jaar mogen zo'n miljoen mensen meedoen. Dat zijn er nog wel veel minder dan voor corona. Dit jaar zijn alleen gevaccineerde mensen onder de 65 welkom. Ze zijn via een online lotingssysteem gekozen. Het weer, het wordt zo overal droog.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 in beide richtingen tussen de knopen de Polderplein en de Velzen. Ongeveer een kwartier, dat komt door de brugopening. Tot zover de verkeersinformatie. Hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?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 LTO wil niet met bemiddelaar Johan Remkes om de tafel over de stikstofplannen. De landbouworganisatie wil het graag hebben over de doelen en planning van het beleid... maar dat is voor het kabinet geen optie. De Britse premier Johnson maakt vandaag zijn vertrek bekend, melden de BBC en andere Britse media. Johnson zou vandaag stoppen als leider van de conservatieve partij en als premier willen aanblijven tot er een opvolger is benoemd. Bij een basisschool in Maden in Brabant heeft een kind twee envelopjes cocaïne gevonden. De school heeft de politie ingeschakeld.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 You are FM Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de testeo si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira, yo te cojo tiras yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Hey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alo. Pa' conseguir todo hasta su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. LA blow. John el Diver, Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?